uur. Kirsten Klomp met het NOS-journaal. CDA-leider Hoekstra heeft zich op het congres van zijn partij uitgesproken tegen polarisatie en juist voor polderen. Hij vindt dat er op dit moment politici zijn die geen verantwoordelijkheid nemen voor het gemeenschappelijk belang... en die van afbraak een politiek verdienmodel hebben gemaakt. Hij noemde in, het, in dat verband PVV-leider Wilders en Baudet van Forum voor Democratie. Hoekstra uitte zich verder bezorgd over de haat, bedreigingen en complottheorieën op sociale media. Bij een helikopterongeluk in het zuiden van Italië zijn alle zeven inzittenden omgekomen. Het gaat om twee piloten, een Italiaanse arts en een gezin uit Slovenië. Het jongste slachtoffer zou 13 jaar oud zijn. De helikopter was opgestegen van de Tremitische eilanden... en onderweg naar het Italiaanse vasteland toen het van de radar verdween. De oorzaak van de crash is nog onduidelijk. De Spaanse politie heeft bij een grote drugsactie 32.000 kilo wiet in beslag genomen. Het zou gaan om de grootste internationale wietvangst ooit. De drugs hebben een straatwaarde van minstens 64 miljoen euro. Twintig mensen zijn aangehouden. Achter het drugsnetwerk zit volgens de politie een bende die de wiet naar Nederland, Duitsland, Zwitserland en België bracht. De wiet werd ook verkocht aan mensen in Spanje. Volgens het Oekraïense leger proberen Russische troepen te achterhalen... welke mensen nu nog in de bezette stad Gerson verblijven. Rusland eist dat iedereen de stad verlaat... en wil mensen naar Rusland gecontroleerd gebied brengen. Oekraïne spreekt van deportaties omdat mensen gedwongen worden. Het weer. In het noorden en westen kan nog een bui vallen. In de rest van het land is het zo goed als droog, bij een graad of 12. Morgen bewolkt en van tijd tot tijd regen. Daarbij kan het soms stevig doorwaaien. Het wordt opnieuw zo'n 12 graden. Dit was het NOS Journaal.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 Daar eh, staat wel een korte file op die A10 Zuid tussen de knooppunten Watergraafsmeer en de Nieuwe Meer. Je staat daar 10 minuten vast. Ook op de A4 daardoor file van Den Haag naar Amsterdam voor knooppunt de Nieuwe Meer. Daar ook 10 minuten tijd verlies. Verder een lange file op de A15 Gorkum-Rotterdam tussen Gorkum en Harningsveld. giessendam Daar sta je 25 minuten vast door een auto met pech. En er is een ongeluk gebeurd op de N206 Heemstede Zoetermeer.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 I know how to use it. Cause these do it now. don't wanna time will take it slow. Maar aan de toon waarop je spreekt, hoor ik dat jij nog om me geeft en koester ik. De stille hoop dat jij me ooit vergeet. Ik weet dat ik wat fouten heb begaan. En die maak ik niet zomaar ongedaan als mezelf kwijtgeraakt. Als uit een nachtmerrie ontwaakt, dan schouw ik nu wat ik in al die tijd heb gemaakt. Oh Julia, je hoort bij mij. Oh Julia, loop niet voorbij. Alles is mijn schuld, het is mijn fout. Maar heb wat geduld en weet dat ik van je kon zijn. Als je voelt hoe zwaar ik lijd en hoeveel het mij nu spijt, voel je dat ik jou terug wil en tot alles en zo stout zo stout Want als ik jou zie staan, oh je bent zo stout ogen even sluit, komen de mooiste dromen uit. Zweven naar geluk, onbezorgd en vrij, tot dan de morgen komt. En ik weer wakker word, doe ik mijn ogen open, lig jij nog steeds naast mij. En je voert me mee, over parelwitte stranden, toch zeg ik geen nee. Als we samen weer belanden, in de wildse zee, vol van passie en verlust. Neem me met je mee, zodat mijn vuur niet wordt geblust. Dromen, dromen van jou, ieder moment, samen bij twee. Dromen, dromen van jou, neem me mee.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 that I know. Say that I know. talking to the squad, saying oh my god. Wie zijn die guys met die drugs? Jong yeah. Jong check op zijn plek tot de ochtend. Niet gek, doe je dans, laat het tochten. Jouw rap bekend, meest bezochte Zo vies, net een hoer voor de kosten Heel fris in de wind, laat het flapperen Wild beest in de bek, laat het klapperen Best juice, ik wil vlees, maak het sappiger In bed met je zus, maakt het grappiger Wow, voor mij zo gewoon Dames met vriendjes en mijn telefoon Ik hoef niet te letten, ik hoef niet goedkoop Je vrouwtje wil mij, want ze ziet hoe ik loop Hey, ze wil de beste Maar ik ben boy, kon niet testen nee. Joggen voor die estafette Maar een domme jongen kan niet lesten Oh my god want bitch bitches kicking at the squad, saying, oh my god. Peace and guys met the drop, yeah, oh my god. want bitch bitches kicking at the squad, saying, oh my god. en ik guys met die drop Ey, ik ben een Jones, ben een Toms, ben met iedereen Pull op met de gang, ik kom niet alleen Sta in de tel, voor mij geen probleem Druk op het toetsel uit mijn systeem Dollar nog maar dan Octo zijn game Ze blijven proberen, maar zie er geen een. Jong volwassen, maar zoals nog een speen Chick zo lastig als een blok op mijn been Ik heb geen idee waar ik dit me doe, lijf. Maar ik wil alles binnen, afzienbare tijd Is je lieve jongen uit de ijstijd Ja, af en toe op je tijdlijn Met een squad vol met guidelines Fake news show, it's a fine line And blessing healer, fine wine shit that is on my mind. Oh my god, hundred bitches kicking at the squad, saying oh my god. these any guys met die drop, yeah. Oh my god. hundred bitches cooking at the squad, saying oh my god. these zijn guys met die drop, yeah. zonder kinderen nu de keuze had. De muziek brengt haar weer terug naar toen. Ze zou het nu zo graag anders doen. Want als ze dan steeds in Wat als ik nu eens overnieuw begin Het gaat voortdurend door haar hoofd Of wordt het vuur langzaam gedoofd Hoe zou het dan gelopen zijn met een ander Nu de keuze had De muziek brengt haar weer terug naar toen Ze zou het nu zo graag anders doen want als ze danst, voelt alles anders op elk moment waar ze wil zijn.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 Ben ik nu vrij? Ook al deed het me zoveel pijn, ik ben waar ik nu echt hoor te zijn. stemming jou wijst de weg. Geeft je antwoord als je zegt. Je bent sterker dan je denkt, want jij staat echt wel in je eigen kracht.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 Ik was jong, ik wist niet wat mij overkwam. We leven in een roes van liefde en geluk. De werkelijkheid, die vloog aan ons voorbij. Een toekomst die bestond niet, de dag ging over in de nacht. Ik hield van jou. om me Wacht dan alsjeblieft op mij. Ik ben nu ouder, ik ben wijzer. Ach, dit klinkt als een cliché. Maar het gevoel voor jou komt steeds maar dichterbij. Ik geef er niet aan toe, toch is het sterker dan ik wil die droom van ons, van jou en mij. Waar ben je nu? Waarom speel jij nog door mijn hoofd? Waarom kan ik niet vergeten wat je mij toen hebt beloofd? Waar ben je nu? Hoe zou het zijn na zoveel jaar? Waarom brengt wat ooit geweest is nog steeds mijn leven in gevaar?